Mensen met klachten testen zich dan ook vaker. De supermarkt, drogist en apotheek zeggen trouwens genoeg zelftesten te kunnen inslaan... als er in de herfst meer coronagevallen zouden zijn. In de sporthal bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een baby van drie maanden overleden, schrijft het Parool. We weten niet waaraan de baby is overleden, dat wordt nog onderzocht. De sporthal wordt normaal gebruikt door asielzoekers om in te sporten. Maar omdat het aanmeldcentrum al maanden over vol zit, wordt de zaal nu gebruikt om vluchtelingen op te vangen. Drie mannen zijn opgepakt voor een handel in vuurwapens op Telegram. Agenten zagen dat daar wapens en munitie werd aangeboden... en daarom deden ze zich voor als kopers, om de drie in de val te lokken. Op een parkeerplaats in Tilburg kochten ze het spul... en even later pakten ze twee broers van in de 20 en een man van 53 op. En al meer dan 30 jaar schijnt hij niet meer, de enige vuurtoren van Brabant. De 7 meter hoge toren doet het niet meer omdat hij gewoon niet zo goed was in vuurtoren zijn. Volgens Schippers was de toren slecht zichtbaar. Toch vindt zelfbenoemd vuurtorenwachter Hugo het maar niks dat zijn toren niet brandt. Hij wil maar één ding. Het hele mooie zou zijn, als er weer stroom in zou, dat, dat we hier een soort eh, ja, toch een lampje kunnen laten branden. Wat dan niet hinderlijk is voor de scheepvaart, maar dan heb het zijn functie toch weer een klein beetje teruggekregen. En dan nog het weer. Zonnig, een paar stapelwolken en maximaal 31 graden. Morgen ook volop zon en dan nog wat warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen knopen De Hoek en Roelevarensveen 8 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Na Tindering de van Amsterdam tussen knopen De Nieuwe Meer en knopen Amstel 5 kilometer.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 Dat staat in een noodverordening. Ook is bekend geworden dat er vanochtend vroeg een baby overleden is in de sporthal bij het aanmeldcentrum. Waaraan is niet bekend. Er is deze zomer een flinke toename te zien in het aantal verkochte zelftesten voor corona. Volgens leveranciers zou het gaan om een stijging van 20 tot 40 procent. En het waterschap Vallei en Veluwe beperkt vanwege de droogte het gebruik van grondwater. Sproeien mag niet meer overdag. Oppervlaktewater mag helemaal niet meer worden gebruikt. Het weer, het blijft nog lang droog en warm.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 Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. vanità lei zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien wat zou je willen horen?